is gisteren overleden. Donderdag kregen elf bewoners van het verzorgingshuis Amaris Theodotion insuline in plaats van het Mexicaanse griepvaccin. Insuline is voor diabetespatiënten een medicijn, maar kan gevaarlijk zijn voor anderen. De bewoners werden uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis gehouden. Tien van hen mochten na korte tijd weer naar het verzorgingshuis in Laren. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de bewoner is overleden door de verkeerde injectie. De clipper Stad Amsterdam van het VPRO-programma Beagle in het kielzog van Darwin heeft zijn reis hervat. Vorige week kwam de partner van een van de medewerkers om bij een verkeersongeluk in Argentinië. Twee medewerkers aan het programma raakten zwaar gewond. Ze zijn nog niet buiten levensgevaar. De bemanningsleden zijn nog erg aangeslagen. Er varen twee extra scheepsartsen mee om hen te begeleiden. De stad Amsterdam vaart nu van de Atlantische kust van Zuid-Amerika naar Punta Arenas in Chili, aan de kust van de Stille Oceaan. Sporters in Oostenrijk die zijn betrapt op doping kunnen een gevangenisstraf krijgen tot 10 jaar, staat in een wetsvoorstel van de regering. Normaal gesproken is de maximumstraf voor doping 3 jaar cel. Maar als de sporter door het gebruik van illegale middelen meer heeft verdiend dan 50.000 euro, kan het 10 jaar worden. Oostenrijk kende de laatste jaren een paar grote dopingaffaires, onder meer met de biathlonploeg en wielrenner Bernard Kool. Bondscoach Bert van Marwijk heeft bij het Nederlands elftal Otman Bakal opgeroepen als vervanger van Wesley Sneijder. Het is voor het eerst dat de 24-jarige middenvelder van PSV bij de selectie van Oranje zit. Nederland speelt woensdag in Heerenveen tegen Paraguay.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 Ik heb het over Janice Ian Standing in the Shadows of Love. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerie. En nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Deze man, hij staat soms als eh, solist op het podium, dan weer met een hele band achter zich en soms ook met een kwartet. Niet voor één gaatje te vangen dus. Love will keep us together, het James Taylor Quartet. Love Will Keep Us Together, James Taylor Quartet. Natuurlijk James Taylor samen met Alison Limerick. Hmm, deze dame heeft ook al heel wat cd's uitgebracht hoor. En dan heb ik het over Jewel. Ze bracht een cd uit, Pieces of You, enkele jaren geleden. En daarvan de titeltrack. make you want to kill her. She's an ugly girl. ugly girl, ugly girl. Do you hate her? Cause she's pieces of you. She's a pretty girl. Does she make you think now? Pretty girl, do you want to tie her down? She's a pretty heel veel diepgang. Hè? Pieces of You, live opname van deze Jewel. En ja, je kunt in iemand een hekel hebben, je kunt iemand haten. Maar als je het goed nagaat, er zijn altijd kleine stukjes te herkennen van jezelf in die persoon. Diepgang, hè? John Wade en Alison Krauss. John Wade dit uh, nummer schreef, Missing You, schreef hij het samen met Mark Lennerton. Die zeiden tegen elkaar van ja, eigenlijk zou het een duet moeten zijn. Maar wie vraag je dan om dit duet mee te zingen? En toen werd er al snel besloten voor Alison Krauss. heb wel een aantal cd's van deze jonge man, jonge man hier in mijn bezit, maar ik vergeet het af en toe gewoon te draaien. Rod Stewart, If We Fell In Love. Fame flows like a river, just keeps on living. With all their memories, shame, you're so heartbroken. Now you're scared to open. and give you love again. And now anticipation waits for love. Will it be everything you dream this time around? I know you have your doubts, but I won't let you down, darling. If we fall in love tonight you're gonna be alright. Your heart is in good hands, darling. If we fall in love again, only you can depend. If you could take a chance, open your heart als je dan weer eens een keer alle cd's van die eh, Rod Stewart bij elkaar pakt... dan denk je bij jezelf van... het die man toch mooie muziek gemaakt, hè? Ik weet het, het is een onbeschreven wet. Je mag eigenlijk geen kerstmuziek draaien voor, uh, voordat Sinterklaas weer het land uit is. Die man met die grote baard. Maar ja, dan komt de andere man met eh, die grote baard ook weer het land binnen, hè? excuses. Eh, ik, ik, heb toch, eh, ik heb nu een cd ontvangen van eh, de CDX uit Amerika. En daar zijn er twee bij met alleen maar kerstmuziek daarop. En toen dacht ik bij mezelf van... What the heck? Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Want dit, dit is zo ontzettend mooi geschreven door Joey en Rory. It's Christmas time again this year... I can't believe it's already here. Ain't bought a single thing, oh dear. I'm so far behind. I like to get my shopping done before the lines get long in all the stores. I'll spend more than we can afford. But hey, it's Christmas time. It's Christmas time again, you see. Let's go pick out the perfect tree. Is it leaning left or is it just me? Oh, hon, it looks just fine. We'll hang the tinsel, string the lights. These ornaments will take all night. It's a lot of work, but that's alright. It's Christmas time. this show. It's Christmas time. It's Christmas time, who's at the door? Why, sure, there's room for seven more. We'll make some pallets on the floor. That'll be just fine. The turkey's done hand, let's say a prayer for all those soldiers over there. You know it's Christmas time. We'll wrap the gifts in green and red. You kids get back up in your bed. Or Santa will not come in his sled. He'll just fly right by. Then we'll wake up in an hour or two to mommy. Look, this one's for you. Oh, I love it. Honey. I really do. It's Christmas time. It's Christmas time again, you know. It hit me just an hour ago. It ain't about the mistletoe. Let's keep that in mind. It's about the star that led the way, the baby child born that day. It's cause of him we all say it's Christmas time. En hier staan er veel meer van die hele mooie liedjes op die niet echt in de stijl zijn van Stille Nacht, Heilige Nacht en Jingle Bells. En daarom zult u ze nog veel vaker gaan horen in het programma Muziek En die laat ik ook helemaal uitklinken, dit soort platen. Een eh, buurman die gaat zo'n kleine eh, vier maanden per jaar naar eh, China toe. Het is ongeveer zijn tweede land geworden. En iedere keer als hij terugkomt, dan heeft hij weer een cd bij zich. Of twee, of drie. Met alleen maar echte Chinese muziek. En dit is dan een uh, compilatie-cd met, ze noemen het daar, popmuziek. Vraag me niet hoe het heet of wie het speelt. Het instrument zal beslist een speciale naam hebben, maar eh, ik noem het maar gewoon een fluit hoor. En toen ik deze cd hoorde, moest ik meteen denken aan dit liedje... The Colors of the Wind van Vanessa Williams, met zo'nzelfde fluitje. avondvullende tekenfilm Pocahontas van Disney. deze man die zag ik eh, afgelopen week ook weer eh, op tv. Na een hele lange tijd alweer hoor. I'm so happy I can't stop crying. Dit is Sting. Several weeks have passed now since she left me. She shows her face to ask me how I says the kids are fine that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, Are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I stop crying. I'm so happy, I'm laughing through my tears. Saw a friend of mine, he said, I was worried about you. I heard she had another man. I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. the good news he got me. Joint custody and legal separation. I'm so happy that I can stop crying. I chose a star for him. I chose two stars for my kids and one star for my wife. Something made me smile. Something seemed to ease the pain. Something about the universe and how it's all connected. should be with his mother. Everybody knows that. We can a father do, but babysit sometimes. So that friend of mine, he said, you look different somehow. I said, everybody's got to leave that darkness sometimes." I'm so happy. Deze formatie Rare Earth werd eigenlijk jaren geleden ontdekt door een LP uit te brengen met aan één kant één nummer in de Garda da Vida. En dat was echt 15 minuten lang dat nummer hoor. En je moest echt eh, houden van de Rare Earth of je was echt een tegenstander van die Rare Earth. Touch Me If I Fall. Dit zijn de Indigo Girls. dream, the neighborhood is green. All the sounds I've missed of years come down to wedding, and death and fear. All I've heard has been in vain. singer-songwriter uit Amerika. Hij luistert naar de naam Redney Hij Heeft al heel wat cd's uitgebracht met door hem zelf geschreven nummers. There are nights I've owned this town Most nights it owns me Play my guitar till it draws blood And it still won't let me what you are. You always saw right through the smoke and mirrors. Nothing fooled you for long. You know the wizard's just a man behind the curtain, shifting gears, still making it up as I go. Waking you up is long as I go. Oftewel, ik verzin het waar je bij staat. Dat is een beetje de, een vrije vertaling daarvan. Ik zat van de week naar de radio te luisteren en hoorde ineens... Uh, Stef Bos voorbij komen. Hij is van plan, of hij is niet van plan, hij heeft helemaal een nieuwe cd opgenomen en dat heeft hij samen gedaan met het Metropoolorkest. Het zijn allemaal liedjes die iets te maken hebben met de Bijbel. Hij dacht, de macht van muziek moet ook daarvoor kunnen werken. De storm gaat liggen en we zijn nog altijd samen. Na een zoektocht door het dal. Jij staat voor mij. Ik sta voor jou. Oog in oog en zonder woorden zijn we zonder het te weten. Misschien al jaren met elkaar vertrouwd. Maar ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen, in alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Van hoog naar laag. En de hemel en de hel zouden nooit kunnen bestaan zonder elkaar. En levenslang beloof ik niet, want er zijn geen woorden groot genoeg wat je voelt of ziet. En ik breek nog liever dan te buigen voor een wereld die wil horen dat ik van je hou. En als ik ja zou zeggen, is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte, in het niet en met de macht van de muziek. liefde is verdwenen, omdat ik er heb gewonnen. Dus ik laat je vrij, zolang jij blijft bij mij. Maar ik teken niet voor liefde, want met de angst om te verliezen, raak ik altijd alles kwijt. En ik breek nog liever dan te buigen voor een weer. als ik ja zou zeggen is het zonder woorden, zonder woorden en getuigen. In alle stilte en alleen met de macht van de muziek. Met de macht van de muziek, de liefdesbrand. Met de macht van de muziek, jij staat voor mij. Met de macht van de muziek, ik sta voor jou. Met de macht van de muziek. Ze liet ook wat eh, stukjes horen van die nieuwe cd van Stef Bos. En ik moet u zeggen, het was eigenlijk toch wel verrassend, toch? En deze man was afgelopen week ook weer op tv om de een of andere reden. Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar het was in ieder geval Ramses Shafi.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 Want de auto's en de fietsen zijn levenloze dingen